Drie uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooimeat in Helmond is tot en met dinsdag dicht vanwege een corona-uitbraak. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Na een steekproef bleek één op de zes geteste medewerkers besmet te zijn met het virus. De GGD deed de steekproef omdat medewerkers van de NVWA en de kwaliteitskeuring dierlijke sector die vorige week in Helmond werkte, besmet bleken te zijn. Volgens de veiligheidsregio wijzen de resultaten erop dat Van Rooijmiet een brandhaard is of kan worden. President Trump wil dat bedrijven als Twitter en Facebook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de redactionele keuzes die ze maken. Hij heeft een decreet ondertekend dat de Amerikaanse overheid verplicht om te onderzoeken of die sociale mediabedrijven nieuwe regels kan opleggen. Volgens de Amerikaanse wet zijn de bedrijven nu niet verantwoordelijk voor wat mensen schrijven op de platforms. Trump wil dat veranderen. De president heeft het aan de stok met Twitter. Het platform noemde een tweet van hem waarin hij zei dat stemmen per post tot fraude leidt, feitelijk onjuist. De Surinaamse president Bouterse wil een hertelling van alle stemmen... die maandag zijn uitgebracht bij de parlementsverkiezingen. Het controleren van de stembiljetten is in een chaos geëindigd. De stemmen zijn geteld, maar de autoriteiten in Suriname weigeren... om onbekende reden om de uitslag bekend te maken. Burgers en oppositieleden zijn bang dat Bouterse en zijn NDP proberen te frauderen. Tussentijdse uitslagen en peilingen voorspellen een groot verlies voor de NDP. In Scheveningen heeft een agent een man neergeschoten... die volgens getuigen met een bijl liep te zwaaien. Daarvoor had hij volgens de politie twee mensen verwond. De man zou bekend zijn in de buurt. Hij werd in zijn, ziek, in zijn been geschoten en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht helder met minima tussen 5 en 9 graden.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 dance to. happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.